Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer een explosie bij een Poolse supermarkt. Dit keer ontplofte er iets bij een winkel in Tilburg. Na de knal vloog de boel in brand. Het zorgt allemaal voor flink wat schade, ziet verslaggever Martijn van der Zanden. De voorgevel is in ieder geval wat we kunnen zien eh, beschadigd daarbij. Er is ook brand uitgebroken. Die kon wel eh, snel geblust worden, heb ik begrepen, door de brandweer. Er staat wel een grote eh, flat ook bij. En op de onderste verdieping daarvan zie ik dat er toch wel heel veel ruiten gesneuveld zijn. En ik gok dat veel bewoners ook wel het gehoord hebben. Want het moet natuurlijk een flinke klap zijn geweest. Er wordt nog onderzocht of de ontploffing vannacht iets te maken heeft met vorige maand. Toen waren er meerdere explosies bij Poolse supermarkten in Brabant en Noord-Holland. Huisartsen zijn hartstikke blij dat ook zij voorrang krijgen bij een coronaprik. In eerste instantie zouden alleen ouderen en medewerkers in verpleeghuizen vooraan staan. Toen kwamen er IC-artsen en ambulancepersoneel bij. En nu staan ook huisartsen bovenaan de priklijst. Nou, we hebben natuurlijk duidelijk gezegd dat huisartsen het ontzettend vervelend vonden... dat ze in die acute zorg niet genoemd werden. Dat ze dat echt een beetje voelden als van... verdorie, waarom ziet men ons nou niet staan? Wij doen ontzettend veel aan corona. We hebben heel veel coronapatiënten. Dus dat zijn echt... Ja, dat, dat was even pijnlijk, maar dat is gecorrigeerd. Huisartsen krijgen het Moderna-vaccin. Dat moet door Europese medicijnexperts nog wel worden goedgekeurd. Waarschijnlijk gebeurt dat komende week en kunnen huisartsen vanaf eind deze maand worden geprikt. Bonaire komt met strengere coronaregels. In een paar dagen tijd is het aantal besmette mensen daar behoorlijk gestegen. En dus mogen er voorlopig niet meer dan 10 mensen samenkomen. En mogen restaurants en kroegen maar voor de helft gevuld zijn en moeten ze op tijd dicht. En een Fransman die lekker goedkoop wilde tanken, moet uiteindelijk flink wat geld aftikken. Hij reed stiekem naar België om zijn tank vol te gooien, terwijl de grenzen alleen open zijn voor noodzakelijke tripjes. Hij werd gesnapt en moet een boete van meer dan 4000 euro betalen.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 if I'm alright, I'm alright You know I want to be the only one. Oh, baby, understand that I want to be. Sheila, let me love you till the morning comes. Sheila, oh, oh Sheila, you know I want to be the only one. Sheila, oh, oh Sheila, let me love you till the morning comes. Sheila, oh, oh Sheila, you know. 106.9 ZFN you can give him my best, but just know I'm not your friend. I hate to find. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend. hoofdpunten van het NOS-journaal. Het UWV e beschermt de privacy van cliënten niet goed genoeg, meldt Trouw. Volgens de krant kan een ambtenaar van de sociale dienst in Doetinchem... bijvoorbeeld opzoeken wie er in Den Haag een uitkering krijgt. Dat mag niet, volgens de privacywet AVG. In Tilburg is een explosie geweest bij een Poolse supermarkt. Daardoor brak brand uit, die snel geblust was. Er raakte voor zover bekend niemand gewond. Vanaf vandaag ontvangen duizenden medewerkers van verpleeghuizen... een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zometeen om 8 uur gaat het callcenter open... waar 2000 medewerkers klaarstaan om afspraken in te plannen. Het weer bewolkt, vooral in het midden en zuiden soms lichte regen. In het noorden droger met af en toe zon. Het wordt vandaag ongeveer 3 graden.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 Als Want hij komt overen, komt overen, komt overen, komt overen, Dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. de Girard.